Wel zal hij de komende dag een nieuwe regering installeren, zei hij in een televisietoespraak. Het was zijn eerste optreden sinds de onrust in Egypte begon afgelopen dinsdag. Mubarak zei dat hij de ontevredenheid van veel Egyptenaren begrijpt... en dat iedereen het recht heeft om zijn mening te uiten, maar wel binnen de grenzen van de wet. Hij verdedigde het volgens hem terughoudende optreden van de ordentroepen. Mubarak beloofde hervormingen en meer democratie... maar zei dat hij niet toestaat dat Egypte wordt gedestabiliseerd. Wat we nodig hebben is dialoog en geen chaos, al dus de 82-jarige president. Na afloop van zijn toespraak kreeg Mubarak een telefoontje van de president, Amerikaanse president Obama. Die vroeg hem geen geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Ook zei Obama dat Mubarak zijn belofte van hervormingen moet waarmaken... en dat hij de toegang tot internet en mobiele telefonie weer helemaal moet vrijgeven... Ondanks de avondklok in Egypte zijn de demonstraties de afgelopen avond gewoon doorgegaan. Er zijn tientallen doden gevallen. Het leger heeft aan het begin van de nacht met tanks het centrale plein in Cairo schoongeveegd. Maar er zijn berichten dat betogers zich nu toch weer op het plein wagen. Op het Wereldeconomisch Forum in Davos heeft Bill Gates 100 miljoen dollar toegezegd voor de strijd tegen polio. En de regering van Groot-Brittannië heeft 20 miljoen toegezegd. Polio is bijna helemaal uitgeroeid. De ziekte komt nog wel in een tiental ontwikkelingslanden voor. En vormt alleen in India, Pakistan, Afghanistan en Nigeria nog een groot probleem. Op Schiphol zijn drie reizigers aangehouden met meer dan 600 dode zeepaardjes in hun koffer. De drie reizigers kwamen uit Peru en waren op doorreis naar China. Zeepaardjes zijn een beschermde diersoort en mogen niet worden verhandeld. In China worden zeepaardjes verwerkt in medicijnen tegen kaalheid en impotentie. Het weer, vannacht matige vorst van min 3 in Zeeland tot min 7 in het oosten. Overdag opnieuw een zonnige winterdag met maxima rond het vriespunt.